Jobboot met het NOS-journaal. Informatie die alleen bij de politie bekend is, zou ook met particuliere beveiligers gedeeld moeten worden. Op die manier kunnen ze bijdragen aan het oplossen van misdrijven. Staatssecretaris Steven wil dat bijvoorbeeld foto's, kentekens en signalementen met betrouwbare beveiligingsbedrijven worden gedeeld. De Raad van Korpschefs is blij met de steun van Teven. Volgens korpschef Albertsberg van de regio IJsseland wordt nu al samengewerkt, maar zijn het vooral de beveiligers die informatie aan de politie verstrekken. De in opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven is weg bij de Telegraaf. Beide partijen zeggen dat in onderling overleg is besloten na 25 jaar het dienstverband te beëindigen. Reden is een vertrouwensbreuk tussen Koolhoven en de hoofdredactie. De journalist kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van onbetrouwbare journalistiek. Koolhoven spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de vertrouwensbreuk met de hoofdredactie niets te maken heeft met wat hij noemt vermeende omkoping. President Saleh van Jemen trekt zijn belofte in om af te treden. Als zijn vertrek betekent dat zijn tegenstanders aan de macht komen. Saleh zei vorige week dat hij bereid is tot een machtsoverdracht. Maar komt daar in een interview met de Washington Post weer van terug. In Jemen heeft hij te maken met een protestbeweging en een opstand van een belangrijke stam, waarbij een voormalige legercommandant zich heeft aangesloten. Saleh zegt nu dat Jemen in een burgeroorlog gestort wordt als hij de macht overdraagt. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt verder dat veel mensen zich ook zorgen maken over bezuinigingen in de gezondheidszorg, zoals op het persoonsgebonden budget. Het weer, zonnig nazomerweer, het wordt 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 graden in het binnenland.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 is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM Zandvoort.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 Breakfast at Tiffany, she said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 gente.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 sweetly now I hope that she'll be 心。